Elk jaar gaan we op vakantie, met het vliegtuig dik voor mekaar. En als ik die piloten zie, denk ik, kon ik dat maar. Ik zie mezelf al gaan in zo'n scherpe bocht. Op tien voet hoog, ik wou dat ik daar dan mocht. Want ik wil, want ik wil, want ik wil. Want ik wil, want ik wil, want ik wil. Ik wil piloot